van 12 uur. moet met het NWS Journaal. Wel de algemene beschouwingen morgen en overmorgen gebruiken om te bestrijden dat het goed gaat met Nederland. De partijen lieten vandaag al weten dat ze het niet eens zijn met de boodschap in de troonrede en de miljoenennota dat het land er beter voor staat. De algemene beschouwingen beginnen morgenochtend om half elf. Staatssecretaris Dijkhoff zou in de volgende regeerperiode graag weer in het kabinet zitten. En als dat niet lukt, dan wil hij VVD-fractievoorzitter worden in de Tweede Kamer. In het NOS-programma Met het oog op morgen zegt Dijkhoff dat deze functies hem het meest aanspreken. De huidige VVD-fractievoorzitter Zelstra heeft al gezegd dat hij na de verkiezingen niet dezelfde baan meer wil. Het aantal plofkraken in Nederland blijft stijgen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zet de opmars van de eerste helft van het jaar door. Criminelen hebben het vooral gemunt op geldautomaten van ING in filialen van Albert Heijn. Afgelopen nacht gebeurde dat nog vier keer. ING neemt maatregelen om de plofkraken tegen te gaan. Welke wil de bank niet zeggen. Een internationale bijeenkomst om een nieuwe wapenstilstand in Syrië te bereiken heeft nog niets opgeleverd. Diplomaten van de 20 deelnemende landen, waaronder de VS en Rusland, komen vrijdag opnieuw bij elkaar om verder te praten. Het bestand dat vorige week maandag inging was gisteren voorbij. Gisteravond werd een hulpconvooi in de provincie Aleppo aangevallen. Zo'n 20 mensen kwamen om en 18 vrachtwagens met hulpgoederen werden verwoest. André Hazes junior is de grote winnaar geworden bij de Buma NL Awards voor Nederlandstalige muziek. De zanger won vier van de twaalf prijzen, onder meer de prijs voor de beste single Leef. Gerard Joling ontving een Lifetime Achievement Award. Hij zit ruim 30 jaar in het muziekvak. Het weer vannacht blijft het vrijwel overal droog. Tijdens opklaringen koelt het af tot een graad of 7. Morgen opnieuw een afwisseling van zon en wolken bij een graad of 20. Donderdag iets warmer, maar ook kans op een bui.